van 10 uur. moet met het NOS Journaal. Door het verkorten van de afsteekperiode is de afgelopen jaarwisseling de vuurwerkoverlast afgenomen. Uit een enquête van de Vereniging Nederlandse Gemeenten blijkt dat in de meeste gemeenten de oud en nieuw rustiger is verlopen. Afgelopen oudjaarsdag mocht het vuurwerk pas vanaf 6 uur s avonds worden afgestoken. Eerder was dat vanaf 10 uur s ochtends. Veel gemeenten vinden wel dat het besluit over een kortere afsteekperiode te laat werd genomen, waardoor er te lang onduidelijkheid was. Het aantal reizigers op Schiphol is vorig jaar gegroeid naar 55 miljoen. De groei is vooral te danken aan luchtvaartmaatschappij KLM, die in 2014 meer passagiers vervoerde. De winst van Schiphol steeg ook. De luchthaven noemt het een gezond resultaat dat de luchthaven in staat stelt te blijven investeren. Schiphol staat onder druk om de prijzen voor luchtvaartmaatschappijen laag te houden. Door die verlaging zal de netto winst dit jaar naar verwachting lager uitvallen dan vorig jaar. De verdachte van de moord op Els Borst beroept zich op zijn zwijgrecht. Bart van U heeft niets gezegd tijdens het politieverhoor... heeft zijn advocaat tegen het ANP gemeld. De politie was dinsdag begonnen met het verhoren van de 38-jarige van U. De D66-politica Borst werd vorig jaar februari doodgevonden... in de garage van haar huis in Beeldhoven. DNA-materiaal dat daar werd gevonden bleek begin dit jaar overeen te komen met DNA van Van U. De Afghaanse Taliban zijn klaar voor vredesbesprekingen met de Verenigde Staten, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Taliban. Er zou vandaag al een eerste ontmoeting zijn in Qatar. Ook Pakistaanse legerbronnen zeggen dat de Taliban openstaan voor gesprekken. De VS en Qatar hebben nog niet op het bericht gereageerd. Het weer geregeld zon vandaag, maar in de loop van de dag vanuit het westen meer bewolking en s'avonds ook kans op regen.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 Vanochtend liep het goed vast op de A4 richting Den Haag door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude staat nog wel 9 kilometer file. De A6 bij Lelystad richting Muiden 3 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp 4.